Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij buitenlanders op straat aangevallen. Zes Pakistanen werden belaagd door twintig Duitsers. Enkele Pakistanen moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. Bij een ander incident vielen tien Duitsers een Syriër aan. Hij raakte licht gewond. De politie heeft twee mensen aangehouden. De aanvallen hebben mogelijk te maken met de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht in Keulen. De burger moet niet alleen digitaal terecht kunnen bij de overheid, maar ook schriftelijk. De nationale ombudsman van Zutphen zei dat in Nieuwsuur. Hij maakt zich bijvoorbeeld zorgen over het verdwijnen van de blauwe envelop van de Belastingdienst. Veel mensen vinden dat onprettig, bijvoorbeeld omdat ze niet goed met computers en digitale informatie kunnen omgaan. 250 vertegenwoordigers uit ruim 50 landen vergaderen in Den Haag over terrorisme. Er zijn delegaties van landen waar aanslagen zijn gepleegd zoals Frankrijk, België en Tunesië. Ook zijn er instanties als Interpol en de VN. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is voorzitter vandaag. Hij pleit voor beter en sneller uitwisselen van informatie om terrorisme te voorkomen. Cafés hebben het nog altijd moeilijk. De omzet in de eerste drie kwartalen van 2015 was zo'n 7% minder dan in 2007, een jaar voor de crisis. De afgelopen jaren gingen veel cafés dicht, vooral in Drenthe, Groningen en Limburg. Acht jaar geleden waren er nog ruim 13.000 cafés. Begin vorig jaar waren het er 11.000. Restaurants en hotels, daar gaat het een stuk beter mee. Vooral hotels lijken de crisis achter de rug te hebben. Bij de uitreiking van de Golden Globes heeft The Revenant de meeste prijzen in de wacht gesleept. Voor beste film, beste regie en beste acteur, Leonardo DiCaprio. Brie Larson kreeg de prijs voor beste actrice in de film Room. Matt Damon en Jennifer Lawrence werden beste acteur en actrice in een komedie, The Martian en Joy. Dan het weer nog. Eerst zon, maar vanmiddag trekt een smal gebied met regen van zuidwest naar noordoost over het land. Het wordt vandaag 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere Haven 4. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 3 kilometer. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht 4. Op de A20 was een aanrijding van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Alle rijstroken zijn vrij, maar er staat nog wel een korte file van 3 kilometer. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Industrieterrein avelingen 5 kilometer en verderop bij Lexmond ook nog 5.